Dat zei Eurocommissaris Kroes van Telecomzaken in het tv-programma Kassa. Ze reageerden op de onvrede bij veel mobiele bellers over het afronden op minuten. Door die afronding zijn bellers volgens Kassa soms 60% duurder uit. Als Nederlandse telecombedrijven zeggen dat ze zich aan de regels houden, zitten ze fout, zei Kroes. Op de A12 bij Woerden heeft de politie drie inzittenden aangehouden van een auto die uit de bocht was gevlogen. De drie renden weg na het ongeluk. Bij het doorzoeken van de auto ontdekte de politie verdachte draden. Daarom werd de EOD ingeschakeld, maar die vond geen explosieven. De A12 bij Woerden is een tijd afgesloten geweest. In Pompeji is het 2000 jaar oude huis van de gladiatoren ingestort. Het stenen gebouw aan de hoofdstraat in Pompeji fungeerde waarschijnlijk als clubhuis voor de gladiatoren. Het is nog niet duidelijk waardoor het huis van de gladiatoren is ingestort. Mogelijk was door een waterlek de fundering aangetast. In de Italiaanse politiek is de discussie opgeleid over de slechte staat van onderhoud van Pompeji. In Duitsland hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen een transport met kernafval. De politie kwam in actie omdat demonstranten de vermoedelijke route van het transport blokkeerden. De trein met kernafval vertrok gisteren uit Frankrijk. Vannacht volgde de trein een andere route om betogers te omzeilen. Het is de bedoeling dat het atoomtransport morgen aankomt in de Noord-Duitse plaats Gorleben. In de eredivisie heeft koploper FC Twente gewonnen van Excelsior. In Enschede werd het 2-1. FC Groningen klopte NAC thuis met dezelfde cijfers. Heracles ging tegen Heerenveen met 3-2 onderuit na een eigen doelpunt diep in blessuretijd. En in Doetinchem versloeg NEC de Graafschap met 4-1. Het weer langs de kust nog een enkele bui.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 See me walking down Fifth Avenue can not hear at my side I am thinking of your voice Es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Hey, na, Süße? Wohl auch alleine hier. Genau wie ich. Bist mir gleich aufgefallen. Voll laser, wie du abgehst. Leider ist ja gleich Feierabend. Also ich bin noch gar nicht müde. Aber vielleicht, wenn du Bock hast. Ich habe eine Wohnung gleich hier in der Nähe. Wenn du willst, wir könnten ja dort weiter tanzen. Wenn du weißt, was ich meine. Oder willst du etwa allein nach Hause gehen? Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. pass mal auf, Junge. Hier ist langsam Feierabend. Also geh runter von der Tanze. Ich will nach Hause, der Barkeeper will nach Hause und der DJ ist müde, hörst du doch. Mach ein bisschen halblang jetzt. Hol deine Jacke, schnapp dir deine Mädels und geh nach draußen. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Platz gleich das Hemd. Wir schließen. Abflug jetzt. Ey, DJ, DJ, mach die Musik aus. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. ZFM. my words, beliefs, and needs are common. Listen and pay attention to the things that I came to mention. I've been similar ways of tension. Just consider the maze of questions I have, I have. I'll be ready, just give me a second, I'm there. Just give me a second, I'm there. I got the sun in my pocket and the circles. Unfold the known is worth it. Give them a sign to show is perfect. A person evolves to purpose. I turn the results to earn it. Like this, like this. Just follow me if you're scared. Just follow me if you're scared. I got the sun in my pocket desire Cause I'm longing for love Because you are Because you are That I want, that I want I'm fucked up since the moment You stepped out of my room I'm, I'm fucked you rock my world. You're my sweetest, deepest sensation. I'm waiting for this moment. I'm on your Nightwalk. Nightwalk.